Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Criminelen werken in de Rotterdamse haven nog steeds samen met corrupte douaniers. Dat blijkt uit gesprekken die de politie heeft afgeluisterd. De NOS en RTV Rijnmond hebben de uitwerking daarvan ingezien. Zeker drie douaniers hebben de rol overgenomen van hun corrupte collega Gerrit G. Die vorig jaar werd veroordeeld tot 14 jaar cel. Ze helpen criminelen bij de invoer van grote ladingen drugs, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat bepaalde containers niet worden gecontroleerd. De verdachten spraken elkaar in hotels en restaurants... waar de politie afluisterapparatuur had geplaatst. De luchthaven van Hamburg blijft de rest van de dag dicht vanwege een stroomstoring. Die begon rond 10 uur vanochtend toen de bagagebanden stil kwamen te staan. Ook de informatiesystemen werkten niet meer. De terminals werden gesloten en het vliegverkeer van en naar Hamburg kwam stil te liggen. Op sociale media spreken reizigers van chaotische toestanden, onder meer omdat veel mensen niet bij hun bagage kunnen komen. De stroomstoring ontstond door kortsluiting. Volgens de luchthaven kunnen de problemen vandaag niet meer worden verholpen. De Syrische president Assad komt naar Noord-Korea voor een ontmoeting met leider Kim Jong-un. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Het zou de eerste ontmoeting worden tussen Kim Jong-un en een ander staatshoofd in Pyongyang. Syrië zelf heeft het bezoek van Assad nog niet bevestigd. Kinderen van zieke ouders moeten beter worden geholpen, zegt kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer. Het gaat om kinderen van mensen die bijvoorbeeld kanker hebben, verslaafd zijn of aan een depressie lijden. Zulke kinderen worden vaak mantelzorger en nemen taken op zich die eigenlijk niet bij hun leeftijd passen, zegt Kalverboer. Volgens haar moeten hulpverleners hier meer oog voor hebben.